7 uur. Dielke eerste met het NOS Journaal. Griekenland is nu officieel het EU-land dat het grootste aantal vluchtelingen te verwerken krijgt. Tot nu toe was dat Italië. Volgens de VN zijn er sinds januari 63.000 vluchtelingen in Griekenland aangekomen. In Italië waren dat er duizend minder. De meeste migranten zijn gevlucht uit Syrië en komen via Turkije Griekenland binnen. Sommige Griekse eilanden liggen maar een paar kilometer uit de Turkse kust. De meeste vluchtelingen willen doorreizen naar Noord-Europa. Een relatief klein aantal vraagt asiel aan in Griekenland. Het topoverleg over de Griekse schuldenproblematiek is aan het begin van de nacht beëindigd. Of het iets heeft opgeleverd is niet bekendgemaakt. Premier Tsipras sprak ruim anderhalf uur met Eurogroepvoorzitter Dijsselbloem, IMF-topvrouw Lagarde, president Draghi van de ECB en commissievoorzitter Juncker. Ze praten over maatregelen als bezuinigingen en btw-verhoging, waarover nog altijd geen akkoord is bereikt. Komende ochtend wordt het overleg hervat, voorafgaand aan de vergadering van de Eurogroep. Die sprak de afgelopen avond ook al over de kwestie, maar ging toen zonder akkoord weer uiteen. De opgestapte burgemeester van Bussum heeft niet op grote schaal gefraudeerd met declaraties. Dat blijkt uit een onderzoek dat de provincie Noord-Holland heeft laten doen op verzoek van oud-burgemeester Heijman zelf. In het rapport staat dat veel beschuldigingen aan zijn adres niet gegrond waren. Wel is Heijman slordig geweest, door bijvoorbeeld zijn reiskostenvergoeding na verhuizing niet aan te passen. En hij had transparanter moeten zijn over zijn declaraties. Inmiddels is Albertine van Vliet, oud-burgemeester van Amersfoort, aangesteld als waarnemend burgemeester van Bussum. Dan het weer.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 Gewoon mijn business. Ik zie de meest mooie Franses. Op de boel hoge hakken en ik. Weet niet wat ik zeggen moet. Ik zeg bonjour mon amour. Moi Marcel, tu es très belle. En, eh, en zij zegt. Je suis Nederlander.